Marnix Ampersen met het NOS-journaal. De Venezolaanse president Maduro was afgelopen dag van plan om uit te wijken naar Cuba... na de oproep van oppositieleider Guaido om hem te verdrijven. Dat heeft de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Pompeo gezegd tegen CNN. Volgens hem stond het vliegtuig van Maduro al klaar... maar bleef de president op aandringen van Rusland toch in Venezuela... Na de oproep van interim-president Guaido ontstonden confrontaties tussen het leger en de oppositie. Daarbij vielen tientallen gewonden. Ajax heeft in de halve finale van de Champions League met 1-0 gewonnen van Tottenham Hotspur. In Londen scoorde Donny van der Beek na een kwartier het enige doelpunt. Ajax-trainer Ten Hag noemde de uitslag na afloop een prima uitgangspositie... maar hij zei ook dat het volgende week bij de return in Amsterdam beter moet. In de eerste helft viel oud ajax Jan Vertongen uit bij de Spurs. Hij moest naar de kant na een harde botsing met ploeggenoot Alderwereld. De oudere vrouw die zondagavond in Breda zwaar gewond raakte toen ze werd aangereden... is niet meer in levensgevaar. Dat meldt de politie. De vrouw van 79 liep met haar rollator over straat... en werd bij het oversteken meegesleurd door een auto. De bestuurder reed daarna door. Omdat hij zich niet heeft gemeld... publiceerde de politie maandag beelden van het ongeluk. De vrouw brak door de aanrijding haar oogkas. Ook zijn haar heupen verbrijzeld. Tienduizenden inwoners van de Libische hoofdstad Tripoli zijn op de vlucht geslagen. Volgens de VN hebben deze maand meer dan 42.000 mensen hun huis verlaten... vanwege bombardementen en beschietingen. Ook zouden er de afgelopen maand 345 mensen zijn omgekomen, onder wie ook burgers. De Libische krijgsheer Haftar startte vorige maand een offensief... om de zittende regering in Tripoli te verdrijven. Het weer, vannacht opklaringen en in het zuiden kans op misbanken, In de ochtend bewolkt, in de middag op steeds meer plaatsen de zon.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 106.9 ZFM Officiële BN'er op tv-kantine Deze dagen maak ik money, je kan mee verdienen Je kan haten, maar ze willen van te everywhere In de gym, aan het werken, aan mijn daddy, yeah Officiële BN'er op tv-kantine deze dagen maak ik money, je kan niet verdienen. Je kan haten, maar ze willen everywhere. In de gym, aan het werken, aan mijn daddy, yeah. Ik moest even rusten, ik ben geen machine. Voor mijn eerste waggie naar Mercedes dealer. Ben ik te gestrest, dan ga ik even shoppen. Binnenkort ga ik kijken naar wat mooie klokken. Mijn moeder die is trots op mij. Bij mijn première stond een domme rij. Ik kreeg last van mijn ogen, te veel flits. Ik kreeg last van die mensen die te veel bitch. Officiële BN'er op tv-kantine. Deze dagen maak ik money, je kan niet verdienen. Je kan haten, maar ze willen vanken everywhere. In de gym, aan het werken, aan mijn daddy, yeah. Officiële BN'er op tv-kantine. Deze dagen maak ik money, je kan niet verdienen. Je kan haten, maar ze willen Ibiza op een jacht Ik heb altijd overvracht Fotoshoots in Berlijn Ik ben niet meer klein en dat is heel de nacht Jij helpt omdat ik lach Ja, vroeger was ik last boys en bitch flickers Geef ik never ever nooit mijn trust Ach, af voor mijn jas Vroeger trein, nu met PK-klasse Fok de regels, ga niet aanpassen Fok de regels, ga niet aanpassen Jullie weten niks van mijn pijn Jullie zijn alleen de fucking shine Nee, jullie weten niks Jullie zijn alleen de fucking shine Officiële BN'er op tv-kantine. Deze dagen maak ik money, je kan niet verdienen. Je kan haten, maar ze willen vanken everywhere. In de gym, aan het werken, aan mijn daddy, yeah. Officiële BN'er op tv-kantine. Deze dagen maak ik money, je kan niet verdienen.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 It's fucking Trojan. It's fucking Target. It's fucking again. I'm not bad. I'm pretty glad that you're alone. You said she's scared of me? I mean, I don't see what she sees, but maybe it's cause I'm wearing your cologne.